Te Haak met het NOS Journaal. De zomer van dit jaar was de natste sinds 1906, het moment dat het KNMI betrouwbare metingen is gaan doen. Gemiddeld viel er in elke zomermaand 350 mm regen, ruim 125 mm meer dan normaal. Vooral in juli kwam het met bakken uit de lucht en was er ook weinig zon. De meeste neerslag viel in delen op de Veluwe, het droogst bleef het in Vlissingen. De gemeente Alkmaar sluit toch minder prostitutieramen op de Achterdam. De exploitant heeft bij een nieuwe aanvraag alsnog voor 34 ramen een vergunning gekregen. Alkmaar wilde eerder 92 ramen sluiten omdat de panden zouden zijn gekocht met crimineel geld. Maar dat geldt niet voor alle panden. Op de achterban blijven nu in totaal rond de 70 prostitutieramen. Alle schapen en geitenhouders in Nederland hebben hun dieren gevaccineerd tegen Q-koorts. Ze moesten voor 1 augustus hun dieren gevaccineerd hebben, maar veel bedrijven hadden begin deze maand hun registratie nog niet op orde. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigde daarom schapen en geiten op kosten van de boeren in te enten, maar dat was uiteindelijk niet nodig. In de boerderijen hebben tot januari de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts. De Libische overgangsraad wil geen internationale troepenmacht in Libië. VN-chef Ban Ki-moon wil zo snel mogelijk hulpverleners zonder VN-mandaat naar Libië sturen. Die zouden de Libische bevolking moeten helpen. De VN zou ook overwegen om militaire waarnemers naar Libië te sturen. Maar de overgangsraad wil geen buitenlandse militaire inmenging. FC Twente en PSV hebben zich op de laatste dag van de transferperiode in het betaald voetbal versterkt. Twente neemt Leroy Ver over van Feyenoord. De onderhandelingen over de middenvelder sleepten zich lang voort, maar de clubs bereikten op de valreep een akkoord. PSV koopt spits Tim Matafs van FC Groningen. Als de Sloveense international door de medische keuring komt, zal hij een contract voor vijf jaar tekenen. Het weer bewolkt in het noorden hier en een bui. In het zuiden droog en af en toe zon. Temperatuur vanmiddag ongeveer 19 graden. Morgen is het zonniger en zijn de temperaturen ook wat hoger. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechtenol 3 kilometer ligt daar olie op de weg. De A27 Gorkum-Breda bij de brug bij Gorkum 3. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Willemstad 6 kilometer omdat er problemen waren met een brug.